van met het NOS Journaal. In Rusland is een passagiersvliegtuig neergestort. Aan boord waren 71 mensen, onder wie zes bemanningsleden. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de internationale luchthaven Domodedovo in Moskou... met bestemming Orsk, bij de grens met Kazachstan. Kort na de start verdween het van de radar. Het toestel was een Antonov 148 van Saratov Airlines. Dat is een kleine Russische maatschappij die vooral binnenlandse vluchten uitvoert. Er zijn berichten dat het vliegtuig in botsing is gekomen met een helikopter van de Russische posterijen. In de buurt van de rampplek zouden wrakstukken zijn gevonden van een helikopter. Een gasontploffing bij een carnavalsoptocht in Bolivia heeft aan zeker acht mensen het leven gekost. Er zijn veertig gewonden. Het ongeluk gebeurde gisteren in Oruro, 250 kilometer ten zuiden van de hoofdstad La Paz. Volgens de politie liep bij een eetkraam hete olie over de rubberslang van een gasfles met een explosie tot gevolg. De Boliviaanse president Morales heeft zijn medeleven betuigd met de slachtoffers. In Myanmar moeten een groep militairen en politieagenten voor de rechter komen voor de moord op tien Rohingya-moslims. De verdachten zijn zeven militairen en drie politiemensen. Het leger zegt dat de Rohingya hoorden bij een groep van 200 terroristen die in de deelstaat Rakhine veiligheidstroepen aanvielen. Volgens getuigen is dat niet waar. Militairen zouden de tien Rohingya uit een groep van honderden vluchtelingen hebben geplukt en hen hebben gedood. De zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is terug naar huis. Afgelopen dagen was Kim Yo-jong bij de Olympische Spelen in Zuid-Korea... waaraan ook Noord-Koreanen meedoen. Kim overhandigde gisteren een uitnodiging van haar broer... aan de Zuid-Koreaanse president Moon... om op korte termijn te komen praten in Noord de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Het was voor het eerst sinds de Koreaanse oorlog in de jaren 50... dat een lid van de Noord-Koreaanse machthebbers in het zuiden op bezoek was. Het weer, af en toe zon, maar ook winterse buien. Het wordt 5 of 6 graden. Vanavond en vannacht plaatselijk glad door winterse buien. En ook morgen buien, vooral in de noordelijke helft van het land.